Michel Koenen met het NOS-journaal. In Doorwerth in Gelderland zijn korte tijd 54 huizen ontruimd... vanwege een brand in een winkelcentrum. Die brak uit in een kapsalon. Niemand raakte gewond. Bewoners mochten rond half zes weer terug het huis in. De brandweer denkt dat de brand in Doorwerth is aangestoken. Ook in Zwolle was brand. Daar brak die uit in een oud schoolgebouw. Niemand raakte gewond. Wel moesten zo'n 30 huizen worden ontruimd... vanwege de enorme rookontwikkeling... Bewoners van tien huizen moesten ergens anders slapen. Minister Dijsselbloem heeft Alexis Tsipras gefeliciteerd met het winnen van de Griekse parlementsverkiezingen. Ik hoop dat er snel een regering wordt gevormd met een stevig mandaat om door te gaan met de hervormingen, schrijft Dijsselbloem op Twitter. Als voorzitter van de Eurogroep heeft Dijsselbloem binnenkort weer te maken met Tsipras. Die schreef de verkiezingen uit omdat hij oneenigheid had in zijn eigen partij over de afspraken met de EU en het IMF. De gevangene die gistermiddag werd doodgestoken in de gevangenis in Zoetermeer... was een man van 82 uit Reewijk. Vermoedelijk gaat het om een man die werd verdacht van poging tot moord op zijn makelaar. De hoogbejaarde gevangene werd gistermiddag doodgestoken door een Hagenaar van 25. Waarom is onduidelijk. Een advocaat die de gevangenis in Zoetermeer goed kent... zegt dat de sfeer daar al jaren explosief is. En in Amerika zijn de uitreikingen van de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste televisieprijzen. De Amerikaanse versie van The Voice heeft opnieuw een Emmy gewonnen. Het programma uit de stal van John de Mol kreeg de prijs in de categorie talentenjachten. Twee jaar geleden won The Voice ook al. Toen was John de Mol zelf aanwezig in Los Angeles. John Stewart, pas gestopt met de populaire The Daily Show, won de Emmy voor beste talkshow. Game of Thrones won de award voor beste dramaserie.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 消息飘不到。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 pedir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 history to be like you want me to. Play like you want me to. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 Cuckoo. softly now and then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 heart beats with the ceaseless weeds, with the peaceless bond, and we sing along. Sing Kokoro Cool, Kokoro Cool, sing Kokoro Cool.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 I need you and I miss you. Now I want.